Jelle Visser met het NOS-journaal. In een overwinningsspeech tegenover duizenden mensen... heeft de Turkse president Erdogan opgeroepen tot eenheid en solidariteit. Hij bedankte iedereen die op hem heeft gestemd. Niemand heeft vandaag verloren. Onze natie en democratie hebben gewonnen, zei Erdogan. Wel is er volgens correspondent Mitra Nazar werk aan de winkel voor de president. Armoede stijgt in rap tempo. Ehm, en alles is een beetje aan elkaar gehouden de afgelopen tijd met, ja, <laughs> met pleisters, zeg ik wel. Eh, om te, ervoor te zorgen dat niet alles zou instorten voor de verkiezingen. Erdogan kreeg gisteren 52% van de stemmen. De politie heeft een nieuwe foto naar buiten gebracht van de man die afgelopen vrijdag werd ontvoerd uit het Noord-Hollandse Spanbroek. De man werd onder dwang in een auto geduwd en meegenomen. De politie maakt zich zorgen om zijn gezondheid. Zaterdag werden al twee mannen aangehouden voor betrokkenheid, maar het is nog steeds niet duidelijk waar de ontvoerde man nu is. Nederland doet vanaf vandaag mee aan de tweejaarlijkse Arctic Challenge oefening van de Finse, Noorse en Zweedse luchtmacht. Het is een van de grootste luchtmachtoefeningen van Europa. In totaal doen er zo'n 150 vliegtuigen en 3000 militairen aan mee. Ajax-speler Steven Berghuis heeft een boete gekregen van de Ajax-leiding... omdat hij gisteren een klap gaf aan een omstander. Het incident gebeurde na de wedstrijd in Enschede tegen FC Twente. In een verklaring bood Berghuis gisteren al zijn excuses aan... vertelt sportverslaggever Tom van het Hek. Zij daar wel bij, we hoeven ons niet alles te laten zeggen. Getuigen zeggen dat er een hele vervelende, nare, hele racistische opmerking richting zijn teamgenoot Bobby gemaakt werd. En dat dat de aanleiding was, maar dat blijft nog wat onduidelijk op dit moment. Brian Bobby heeft op Instagram zijn steun betuigd aan zijn teamgenoot Steven Berghuis. En dan het weer. De dag begint met sluierbewolking, maar later laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt in het noorden op tot 15 graden, tot 19 graden in Limburg. Er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgen veel bewolking, met in het noorden kans op een bui. Het wordt morgen 14 tot 18 graden.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 van de Finse, Noorse en Zweedse luchtmacht. In totaal doen er zo'n 150 vliegtuigen en 3000 militairen aan mee. De politie heeft een nieuwe foto gepubliceerd van de man die afgelopen vrijdag werd ontvoerd uit het Noord-Hollandse Spanbroek. Zaterdag werden twee mannen aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid. Het is niet duidelijk waar de ontvoerde man is gebleven. Het weer, de dag begint met sluierbewolking, maar later laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt in het noorden op tot 15 graden, tot 19 graden in Limburg.